start. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Zeeland is een man opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw. Ze werd gevonden in een woning. De doodsoorzaak en de identiteit van de vrouw zijn nog niet bekend. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld van het Egyptische leger in Cairo veroordeeld. Vandaag waren voor de derde dag op rij confrontaties tussen demonstranten en het leger bij het Tahrirplein. De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een einde wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker tien doden en honderden gewonden gevallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat het leger het recht van de Egyptenaren om te demonstreren moet respecteren. De betogers in Cairo eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De militaire raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd meerdere tekortkomingen. Zo is er wel een protocol kindermishandeling, maar wordt het onvoldoende nageleefd. Ook is er vrijwel geen management. Van de drie leidinggevenden zijn er twee met ziekteverlof en één is opgestapt. Verder werken er twee geestelijk gehandicapte vrijwilligers, zonder dat de ouders daarover zijn geïnformeerd. De krant Spits schrijft dat het dagverblijf dat tegenwoordig Vlinderheuvel heet vandaag een brief krijgt waarin de nieuwe sanctie bekend wordt. De gemeente Amsterdam bevestigt dat, maar wil tot die tijd geen details geven. Bij het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte zijn sinds het misbruiksschandaal al vaker tekortkomingen geconstateerd. De gemeente Amsterdam legde eerder al een boete op van 30.000 euro. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Op de wegen kan het glad zijn. Overdag eerst zonnig, behalve in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw. Vanaf dinsdag zachter en wisselvallig. Dit was het. En op...